Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Bij een boerenvaar gewond geraakt. Volgens de politie is de man onder een tractor terechtgekomen en heeft hij daarbij ernstig letsel opgelopen. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur vannacht na het jaarlijkse optreden van de band Normaal in Toldijk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens omstanders zat het slachtoffer in een grote huifkar achter een tractor en kwam hij ten val toen hij van de ene wagen naar een andere probeerde te springen. Daarna werd hij overreden. De Amerikaanse advocaat die was voorgedragen als nieuwe ambassadeur voor Nederland is gepakt met te veel drank op achter het stuur. Bovendien reed hij te hard en verzette hij zich bij zijn arrestatie. Dat heeft de woordvoerster van de 58-jarige Timothy Browers bevestigd. Het Witte Huis trok de nominatie van Browers donderdag in. Woordvoerster wilde aanvankelijk alleen kwijt dat hij zich om persoonlijke redenen had teruggetrokken. Browers is een bekende advocaat in Amerika en een van de bekendste fondsenwervers van president Obama... Zo haalde hij meer dan een half miljoen dollar op voor de herverkiezingscampagne van de president. In de strijd tussen Apple en Samsung is Apple er opnieuw in geslaagd een verkoopverbod in te laten stellen op een product van Samsung. De Amerikaanse rechter heeft besloten de verkoop van de Samsung Galaxy Nexus smartphone tijdelijk te verbieden. Diezelfde rechter besloot eerder in de week ook al de verkoop van een specifieke tablet van Samsung te verbieden het EK Atletiek in Helsinki heeft kogelstoter Rutger Smith zilver gewonnen. Groninger haalde een afstand van 20 meter en 55 centimeter. Smith, die veelvoudig Nederlands kampioen is, evenaarde daarmee zijn beste prestatie van dit jaar. De Duitser Storl won goud en de Serviër Kolasinac brons. Dan het weer. Vannacht overal droog en helder. Komende dag begint zonnig, maar later vanuit het zuiden wat wolkenvelden.